Burgemeester Halsema zegt dat ze dit niet wilden doen om escalatie te voorkomen. Deze Ajaxiet vond het kampioensfeest gisteren onverantwoord. Eigenlijk wel, ja, als je kijkt naar eh, de, gebeurtenissen wat er allemaal in de ziekenhuizen gebeurt en de zorg. Ja, dan eh, vragen mensen toch weer eh, voor problemen. De beelden van 12.000 supporters rond de arena leiden tot verontwaardiging, ook bij het kabinet. Ajax had de supporters liever in het stadion gehad. Maar de proef met publiek bij eredivisiewedstrijden is gestopt. Geen reden om buiten dan maar de regels los te laten, vindt coronaminister De Jonge. Nou, volgens mij is dat geen rechtvaardiging in ieder geval om dan maar de regels buiten buiten los te laten. En ook eh, als Ajax om daar dan maar niet verantwoordelijkheid voor te willen dragen. Hè? Want het, het, gaat natuurlijk wel over de supporters van die club. Ook minister Grapperhaus is niet blij. Hij vindt wel dat de politie goed heeft gehandeld. Twee vrouwen zijn opgepakt voor het bedreigen van RIVM-directeur Jaap van Dissel. Ook worden ze verdacht van opruiing, zegt het OM. De verdachten riepen via een groepsapp op om een aanslag te plegen op Van Dissel of op zijn huis. Ook werd zijn adres daarin gedeeld. Je afval naast de ondergrondse containerdumpen zit er in Eindhoven niet meer in. De gemeente trekt daar vanaf deze week de bijgezette vuilniszakken open om te kijken van wie ze zijn. Daar hebben we hem. Nou, hoe snel kan het gaan, hè? bonnetje van thuisbezorgd ergens. En als dat er niet genoeg was, hadden we deze nog en we hadden deze nog. Op bijvoorbeeld zo'n bonnetje staat je adres en dan kun je van de gemeente voortaan een dikke boete verwachten. Eh, nu is het zo, eh, per vuilniszak een adres vinden 125 euro. Dan vinden we vijf verschillende vuilniszakken met vijf dezelfde adressen. Dan is het vijf keer 125 euro opruimbijdrage. De zakken die illegaal bij ondergrondse afvalcontainers worden gezet zijn een groot probleem in Eindhoven. Vorig jaar werd er tussen de 1400 en 1500 ton aan afval gedumpt. Het kost de gemeente ruim 300.000 euro. Het weer ook vanavond en vannacht kan er regen vallen. Morgen in de ochtend eerst even droog. Later opnieuw wat buien. In het zuiden misschien met hagel en onweer. Het wordt niet warmer dan een graad of 10. ZFM, verkeersupdate.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 Kinda wanna pay my old dirt road. Went to the courthouse, said hell no. It's a country thing, it's a fish on a string, Mary Jane chomping on a chicken wing. It's a tire swing on the river bank, it's the way we talk, it's the way we sing. It's either in your blood or it ain't. It's a country thing. Know my girl since she was 14. She's the first runner-up to the Hard Candy Cotton Queen. She was raised on cornbread, purple whole peas. She turns them heads at the feeding sea. She rides in the middle of my four-wheel drive. Got a honey hole way back in the pine. It's a country thing, it's some cut-off jeans. Paint her toes on a porch swing. Sweet like sugar cane, come a good rain. Make a little love while the tin roof sings. It's either in your waren Coldford en Eric Church... die deze keer de Nashville Radio Show openen. We zijn er weer. Iedereen van harte welkom. Blij dat jullie er weer zijn. Ga er lekker van genieten. Schuif tafels en stoelen aan de kant. Ga straks gewoon lekker meedansen als de nummers voorbij komen... waar je denkt van, goh, ik kan niet blijven zitten. We hebben natuurlijk weer country, Americana, folk en bluegrass voor jullie klaarstaan. Nashville Spotlight Album, de Spiegelplaat, en Kersverse, maandartiesten... de digitale brievenbus en verder natuurlijk. Ja, allemaal lekkere muziek. We gaan nu naar Bluegrass, de Paul Rambling Boys... en Missing Her Has Never Slowed Me Down. should be back in East Tennessee. Got a little onze digitale brievenbus. En daarvoor gaan we naar Oostenrijk. We kregen via info.nesforradio.nl muziek opgestuurd van Karen McDonald. En ze maken in Oostenrijk hele leuke countrypop. Ze heeft eh, drie albums uit en haar derde album To The Moon and Back. Daar staat een nummer op. Wat je nu gaat horen, dat is Love You To The Moon. we're off to the races. The kids the make some time for just you onze eerste inzending in de digitale brievenbus Countrypop uit Oostenrijk van Karen McDon. En wil je jouw muziek bij ons onder de aandacht brengen? Mag dat natuurlijk altijd. Stuur even je WAF of mp3 naar info.nashvilleradio.nl En doe er natuurlijk ook even wat informatie over jezelf bij. We gaan er naar luisteren en wie weet hoor je jouw muziek in een van onze volgende shows terug. We gaan nu naar 1987 voor zo'n niets aan de hand liedje van de Nitty Gritty Dirt Band. Er zijn diverse covers van dit nummer. Onder andere A Guard Brooks, Emerson Drive, Home Free brachten het al uit. Maar ook de Swan Brothers zongen het tijdens hun deelname aan het vierde seizoen van The Voice USA.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 En op 21 mei komt zijn nieuwe album A Body Language uit. Ik ben echt heel benieuwd wat erop staat naast dit nummer dus Minimum Wage. We gaan verder met Ashley McBride. Dit is A Little Dive Bar in de Lonnica. To the backpacked, first love lever, the heart cracked, double down dreamer, the homesick, for grass that's greener and a slice of mama's peach pie. to the flat broke couch cushion gas money. The worker bee that ain't getting no honey. The missing someone all the while running, gunning for the brighter lights. Here's to the breakups that didn't break us. The breakdown, wrong turn that takes you to a little. and a good friend we ain't seen in a while and a slow dance left in these boots and a chance at putting down new roots here's to the breakups that didn't break us the breakdown wrong turn that takes you to a little dive bar in Dahlonega hear a song from a band that saves you to a little dive bar in Dahlonega. Meet a girl outside Atlanta. when it's hit rock bottom, if you got Nothing's going right. You're just singing. Het is mei. Dat betekende dat wij een kerstverse maandartiesten hebben. Je hebt de afgelopen tijd heb je kunnen stemmen op de website van Nashville Radio tussen twee countrysterren. De ene was Travis Tritt en de andere is dus onze maandartieste van mij. En dat is Reba McIntyre. Geboren op 28 maart 1955 en al sinds 1975 in het countryvak. Ze heeft de bijnaam The Queen of Country, heeft 16 nummer 1 hits op haar naam staan, 28 albums die met goud, platina en multiplatina zijn bekroond. Dus het werd tijd dat deze Oki eens in het spotlicht gezet werd. Je gaat nu luisteren naar een nummer uit 1976. Dit is I Don't Want To Be A One Night Stand. Dit is de Nashville Maandartiest. Now you ask me if I will go with you. Well, I'd like to, but I don't know if it's right. Are you looking for someone to care for you or just someone to love you dit werd op 22 januari 1976 als de eerste single opgenomen van Reba McIntyre. I Don't Want To Be A One Night Stand. En van 1976 gaan we drie jaar verder naar 1979 met muziek van Mo Bendy. Dit is I Cheated Me Right Out Of You. After hundreds of lives Make alibis After two Playing out all night after too many women, too many times of acting free.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 En dat nummer heet I Thought You Knew. We gaan naar 1982 en dat doen we met Anne Murray. En die zingt Hey Baby. Je luistert naar Nashville Country Radio met Astrid van der Kaai. Dus en daarvoor gaan we naar Engeland voor muziek van Kelsey Bovie. In juni 2019 bracht deze countrypopzangeres haar eerste EP uit en haar debuutsingle. Sindsdien is zij drie keer genomineerd voor een Fairplay Country Music Award en een UK Country Female Vocalist of the Year in 2020. Haar tweede EP bracht ze in juni 2020 uit en daarna volgde haar EP X's en O's. En op dat album staat dit nummer. Dit is 30% Spirit. 90 onderdeel in de National Radio Show is natuurlijk het Spotlight album. En heb je nu zelf een suggestie voor een volgend album, mag je dat altijd aan ons laten weten. Stuur even een mail naar info.nashvilleradio.nl en vermeld in je e-mail even om welk artiest het gaat, welk album en welke vier nummers je daarvan zou willen horen. Je mag dat natuurlijk ook door een voicemail, sms of WhatsApp te sturen laten eh, weten aan ons. Doe dat dan via 06 428 75. en voor buiten Nederland is dat plus 31 35 6 428 443 75. Ons Spotlight album van deze week komt uit 1981, heet Share Your Love en is van Kenny Rogers. Het is het 11e studioalbum van hem en geproduceerd door Lionel Richie. Op het album staan 10 nummers en we hebben er 4 voor je uitgekozen. Je gaat eerst luisteren naar Greybeard en daarna een nummer waar je niemand minder dan Michael Jackson op mee hoort zingen en geschreven is door Lionel Richie. En dat nummer heet Going Back to Alabama. Dit is Nashville Spotlight album. He was nine years old when his folks left home on a wagon heading west. And his mom and dad knew he'd grow up bad by the mark of the devil on his chest. Well, at 17, he had turned up mean. He had already made his bid. He had a name in the fast gun game, and they called him the Devil Kid. Now the kid's name grew, and his gun did too, when an old ghost town appeared sitting there in the marshal's chair was the one they call Gray Beard. Did you better quit while the quitting's good, cause there's always one that's bigger. There'll be one guy with a faster eye who's lightning on the trigger. Let me tell you, son, about a real fast gun that every outlaw feared. He made his name in this killing game. He's the one they call Beard had a drawing hand like no other man. It was faster than the eye. And there were always plenty of kids about 20 just couldn't wait to die. He was a fast gun, looking to make a name. A quick hand was his virtue, and killing was a game. So the kid said, tell me, where is this man who never feared a gun? Graybeard raised his head and said, you're looking at him, son. So the kid tried staring Graybeard down with eyes like ace up dice, and Graybeard's frown turned upside down to a smile as cold as ice. So the devil kid reached for his gun with a draw as fast as light, but he lost the game to a shot that came from somewhere out of sight. And as the kid went down and he hit the ground, he thought he had lost his mind. He heard Graybeard snicker. I was even quicker before I went stone blind. Dit is het Nashville Spotlight Album. got some living wanna wake up in the morning My family and friends were all down on me I tried to tell them where I was going But they never saw the man I saw can never lose Cause a man who walks by the side of the road Can turn himself around He can pick himself up and dust himself off And start all over again Yes, a man who walks by the side of the road Can turn himself around He can pick himself up and dust himself twee nummers van ons Spotlight-album. Het album Share Your Love uit 1981 van Kenny Rogers. En in het tweede uur hoor je uiteraard nog twee nummers van dat album voorbij komen. Is het nu tijd geworden voor Americana? Dit is Chris Jacobs en Buffalo Girl. in ten times I'm about the same Down in Ohio Tomorrow just another Lucy soul Sun come up, go down, honey we'll Get another chance around to Fill the sky up with our blue And hope it never come and they say Colorado is just like I was holding on Find somewhere she can paint her dreams upon And Barcelona where you're gonna fall in love. They still dance every Saturday till dawn, playing guitar while the tango twirl. Oh, break your heart on the edge of the world, Buffalo girl. Well, you knew all along But you didn't hold back the heart mighty thing to knock off the track Harder than that is to let it die up and Ain't it a wonder just to wake up And still be alive And they say Colorado just like God was holding on To find somewhere she could paint the dreams upon And Barcelona Is where you're gonna fall in love they still dance every Saturday till dawn. Play guitar while the tango twirls. Who'll break your heart on the edge of the world? Buffalo girl. Bless this love and damn this curse. Fear of living life in reverse Sometimes, baby, I wish I was the one to sit around waiting on nothing but the sun. But that ain't me. in your core, babe You know what for, babe Find your do know Be on your way tonight Got your compass in your core, babe You know what for, babe Find your do know And be just like those butterflies oh just like a butterfly Oh, on way tonight -hmm. we gaan wat volk uit Schotland voor jullie draaien. David Hershaw en Sandy Forbes met Looks Like It Rain. Maar dan moet je even op wachten, want ik ga eerst eens even kijken... wat er uit onze Nashville fruitautomaat gekomen. De Nashville fruitautomaat. De jaren 50. Engels stalen. Dit is de plaat uit de Nashville fruitautomaat. wat leuk. Kitty Wells en I'm Tired of Pretending. I'm tired of pretending gone to rain Nashville Country Radio, your weekly dose of country.